Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zuid-Koreaanse president Yoon moet worden afgezet, vindt de leider van zijn eigen partij. Die zegt informatie te hebben waaruit blijkt dat Yoon bevelen heeft uitgevaardigd om hooggeplaatste politici te arresteren. Dat zou Yoon hebben gedaan tijdens de staat van beleg die hij dinsdag afkondigde en na een paar uur van chaos weer introk. De leider van de regeringspartij is bang dat Yoon, als die aanblijft, opnieuw het parlement buitenspel probeert te zetten. De oppositie heeft in het Zuid-Koreaanse parlement de meerderheid... maar onvoldoende om Yoon weg te sturen. Met de steun van zijn eigen partij zou dat wel kunnen. De westkust van de Verenigde Staten is gisteravond getroffen door een zware aardbeving. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen en valt de schade mee. De beving had een kracht van 7. Het epicentrum lag op zee, zo'n 60 kilometer uit de kust. In delen van de staten Californië en Oregon werd een tsunami-waarschuwing afgegeven... die gold voor een gebied met zo'n 5 miljoen inwoners. Mensen aan de kust kregen opdracht een veilige, hoger gelegen plek te zoeken... maar het bleek loos alarm, daar kwam geen tsunami. Nieuw Sociaal Contract heeft de penningmeester weggestuurd. Het partijbestuur bevestigt berichten van RTL Nieuws daarover. Het is onduidelijk wat de aanleiding is voor de breuk met penningmeester Ralf Joosten. Volgens het NSC-bestuur is die op non-actief gezet vanwege de moeizame samenwerking. Joosten zegt dat hij op mogelijke fraude is gestuurd... en dat het bestuur niet open stond voor zijn opmerkingen daarover. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kan nog niet zeggen of er melding is gedaan... van financiële onregelmatigheden bij NSC. Het weer. Op verschillende plaatsen vallen nog buien. Minima rond 6 graden. Het gaat steeds harder waaien, vooral in de noordelijke helft van het land. Daar is het aan de kust in de ochtend stormachtig... met windstoten van zo'n 100 km per uur.